Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-vicepresident Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming. Dat melden Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd... over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. Pence moest als voorzitter van de Senaat de verkiezingsuitslag bekrachtigen. Aanhangers van Trump bestormden het congres om dat te verhinderen. Justitie had Pence eerder dit jaar gedagvaard om te komen getuigen over de gebeurtenissen. Advocaten van Trump deden alles om dat te voorkomen... maar werden deze week definitief in het ongelijk gesteld. Motorcoureur Bram van der Woude is in Marokko om het leven gekomen. Hij deed mee aan de Morocco Desert Challenge, een jaarlijkse woestijnrally. De 48-jarige coureur uit Zevenhuizen zou zijn bezweken aan de hitte en uitputting. Hij werd door andere deelnemers gevonden naast zijn motor. Hulpverleners konden niets meer doen. Van der Woude deed voor het eerst mee aan de race in Marokko. Hij bereidde zich daarvoor op de wereldberoemde Dakar Rally. Vanwege zijn overlijden gaat de etappe van vandaag niet door. DJ Martin Garrix heeft ook dit jaar op Koningsdag weer een grote vuurwerkshow gegeven vanaf zijn dakterras op de Amsterdamse Zuidas. Dat meldt AT5. Garrix, die eigenlijk Martijn Garretsen heet, deed dat vorig jaar ook al. Hij zou zijn onderburen als compensatie voor het geluid gratis hotelovernachtingen hebben aangeboden. De vrouwen van FC Barcelona hebben voor de derde opeenvolgende keer de finale van de Champions League bereikt. In Camp Nou werd het 1-1 tegen Chelsea en dat was na de 1-0 overwinning van vorige week genoeg om door te gaan. Tegenstander in de finale op 3 juni wordt de winnaar van het duel tussen Arsenal en Wolfsburg maandag in Londen. Het weer. Vannacht op steeds meer plekken regen. Minima tussen de 5 en 9 graden. Daarna een bewolkte dag met enkele buien. Later wordt het vanuit het zuiden droog met hier en daar wat zon. Bij 13 tot 17 graden.